Adam Lambert is nog steeds de beste van Europa. Hoe lang hij het vol gaat houden, dat is natuurlijk de vraag. In ieder geval deze week doet hij het nog steeds. Acht weken lang ondertussen in de lijst van Europa. Alicia Keys blijft op die tweede plek en Shakira komt dus op die derde plek de top 3 compleet maken. Dat was de hitlijst voor deze week, aflevering 18 van 7 mei 2010. Wie volgende week waar staat en eh, waar niet, dan moet je gewoon weer luisteren.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 Herman Vriend met het NOS Journaal. De leider van de Britse conservatieven David Cameron hoopt snel een regeerakkoord te sluiten met de liberaal-democraten. Daarin moeten wat hem betreft in ieder geval afspraken staan over het wegwerken van het begrotingstekort. Camerons conservatieve partij won de parlementsverkiezingen van gisteren... maar haalde te weinig zetels om alleen te kunnen regeren. Voor het eerst sinds 1974 is er in Groot-Brittannië geen partij met een meerderheid. De Tweede Kamer heeft ingestemd met steun aan Griekenland. Nederland mag leningen verstrekken van in totaal 4,7 miljard als bijdrage aan het noodpakket van 110 miljard euro. Alleen de SP, de PVV en Rita Verdonk stemden tegen. Premier Balkenende moet vanavond met de andere EU-leiders officieel het groene licht geven voor het reddingsplan. Hij vindt dat er sancties opgelegd moeten kunnen worden aan landen die zich niet houden aan begrotingsregels, zoals Griekenland. Het korps Kennemerland heeft een politieman ontslagen omdat die in augustus in Hoofddorp betrokken was bij een auto-ongeluk. De man reed volgens het KLPD veel te hard toen hij op een personenauto botste. De bestuurder van 78 uit Amstelveen kwam daarbij om het leven. De ontslagen politieman moet ook voor de rechter komen. Lebahat al-Bayrak wordt woensdag beëdigd als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Tot de val van het kabinet was ze staatssecretaris van Justitie. Al-Bayrak, die op de tweede plaats staat van de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid... vervangt Stef Pla, die wordt wethouder in Eindhoven. De douane heeft op Schiphol 300 blanco creditcards onderschept. In de bagage van een Maleisiër die aankwam met een vlucht uit Singapore... zat een doos met daarin vervalste kaarten van verschillende organisaties. Hij heeft een proces verbaal gekregen... en het Openbaar Ministerie bekijkt of de man nog verder moet worden vervolgd. Het weer. Bewolkt met regen of motregen. Alleen in Zeeland is het droog. Morgen veel bewolking met kans op een bui.